9 uur. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Luchtvaartmaatschappij British Airways schrapt per direct alle vluchten van en naar China vanwege de uitbraak van het coronavirus. Het bedrijf heeft directe lijnvluchten met Beijing en Shanghai. De vluchten zijn tot maart stilgelegd. Inmiddels zijn de eerste Amerikanen en Japanners geëvacueerd uit miljoenenstad Wuhan. Het gaat om zo'n 400 mensen. De autoriteiten in China hebben ook het dodental bijgesteld. Dat is gestegen van 106 naar 132. Bijna 6000 mensen in China zijn besmet. Zo'n 100 brandweermensen zijn ingezet bij een grote brand op een bedrijventerrein in Aalten in de Achterhoek. Daar brak rond middernacht brand uit bij een interieurbouwer. Vanwege de rook- en stankoverlast krijgen omwonenden het advies ramen en deuren dicht te houden. Er zijn geen slachtoffers gevallen. Meerdere bedrijven in de buurt hebben te lang in de rook gestaan... en daar mogen voorlopig geen mensen naar binnen. Het aantal Amerikaanse militairen dat gewond raakte bij de Iraanse vergeldingsaanvallen begin deze maand in Irak is opnieuw omhoog bijgesteld. Inmiddels gaat het om 50 militairen. Ze hebben allemaal hersenletsel. Volgende week komen er nieuwe maatregelen tegen racisme in voetbalstadions, meldt het AD. Het kabinet en de KNVB komen volgens de krant met een app... waarmee supporters wantoestanden op de tribune kunnen melden. Er komen meer camera's in stadions... en mensen met een stadionverbod krijgen een meldplicht. Vorig jaar zijn er veel nieuwbouwwoningen bijgekomen. Er werden er 71.000 opgeleverd. Dat is het hoogste aantal in 10 jaar tijd, zegt het CBS. Vanwege het woningtekort wil het kabinet elk jaar 75.000 woningen erbij bouwen. Samen met de opgesplitste woningen en de kantoren die zijn omgebouwd... is dat streven gehaald. Het weer, in het noorden bewolkt en enkele buien. In het midden en zuiden blijft het overwegend droog. Het blijft stevig waaien en het wordt 5 tot 7 graden.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 Same old story, same old song. En zo gaan we maar door. Hier bij ZFM waar het 10 over negen is en Roy van Buringen net binnenkomt lopen. Goedemorgen Roy. alright. Story, same old song, hier bij ZFM. 6 graden buiten op de officiële ZFM-thermometer. Het is, blijft zacht deze week, het is 10 graden. En rond de middag kunnen we hier in Zandvoort een buitje verwachten. En over Zandvoort gesproken, hier is ze weer, onze eigen Zandvoortse Wendy Moore. Ze heeft een nieuwe plaat uit, die is echt heel erg leuk.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 18 over 9 hier bij ZFM. En we gaan lekker door met Jamiroquai. What magic spells we'll be doing for us And I'm giving up my love to this world Only to be told Engine for the way. hier bij ZFM met Virtual Insanity van Jamiroquai.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 Let it be the glitter when you face the storm. Come out to find me where the dots align. See, sense will bind. Gijke En is de voormalige zangeres van Hoevenphonic. En over Hoevenphonic gesproken, ja, die doen dus weer mee voor België voor het Songfestival. En dan is de cirkel weer rond. Goed, wij terug naar de 90 jaren. Black Blackstreet. No Diggity. Ook een leuke plaat, ook lang niet meer gehoord. Hier bij ZFM. No diggity, no doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, train drop the verse. It's going down, fade to Black Street. The homies got at me, collab creations. Bump like acne, no doubt. I put it down, never slouch. As long as my credit can vouch, a dog couldn't catch me. Say Tell me who could stop with Dre making moves, attracting honeys like a magnet, giving them orgasms with my mellow accent. Still moving this flavor with the homies Black Street and Teddy, the original rough shakers. Shutting it down, good lord.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 I like the way you work it, no diggity. I got to bag it up, bag it up. Girl. I like the way you work it, no diggity. I thought to bag it up. Bag it up. I like the way you work it.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 Curves the word, spins the verb. Lovers hit curves so freak what you heard rolling with the fatness. You don't even know what the half is. You got to pay to play just for shorty bang bang to look your way. I like the way you work it, trump tight all day, every day. You're blowing my mind, maybe in time, baby I can get you in my ride. I like the way you work it, no diggity. I got to bag it up, bag it up. I like the way you work it, no diggity. I thought the bag oh, oh, oh, oh, I like the way you work it. No diggity. I thought the bag it up. Bag it up, babe. I like the way you work it. No diggity. No diggity. I thought the bag it up. in first class from New York City to Black Street. What you know about me? Now don't off for the same Cartier wooden frame sported by my shorty. As for me, icy gleaming pinky diamond ring. We bees the baddest click up on this scene. Ain't you getting bored with these fake fake I High shows improves, no doubt. I've been so please excuse if I come across rude, that's just me. And that's how I play it's got to be. Stay kicking game with a capital G. Ask the peoples on my block, I'm as real as can be. Word is born. Faking moves never been my thing. So Teddy, pass the word to your and Chauncey. I'll be sending a call, let's say around 3:30. Queen Pen and Black. Diggity, no doubt, baby. I like the way you work it. No diggity. I got the bag. Girl, got it going on. I like the way you work it. Backstreet No Diggity. Ja, en dan is het precies half tien. En als het half tien is, dan weet je het, hè. ZFM Jazz. Tijd voor ZFM Jazz. Oftewel, jazz is niet eng. En vandaag een lekkere klassieker. Ella Gerald en Louis Armstrong samen een album gemaakt. Wat zonder succes dat ze een nieuwe gemaakt hebben. Louis en Ella Again. En die hoor je hier bij ZFM. Dit is het leuke plaatje met die spraakverwarring tussen Engelsen en Amerikanen. Hier bij ZFM waar het precies half tien is. Things have come to a pretty pass. Our romance is growing flat. For you like this and the other. Goodness knows what the end will be. Oh, I don't know where I'm at. It looks as if we two will never be one. Something must be done. You say either, I say either. You say neither, and I say neither. Either, either, and either, neither. Let's call the whole thing off. Yes, you like potato, and I like potato. You like tomato, I like tomato. Potato, potato, tomato, tomato. Let's call the whole thing off. But oh, if we call the whole thing off then we must part. And oh, if we ever part, then that might break my heart. So if you like pajamas, I like pajamas. I'll wear pajamas, give up pajamas. For we know we need each other, so we better call the calling off off. Oh, let's go. vanilla and I like vanilla. You sarsaparilla and I sarsaparilla. Vanilla, vanilla or chocolate strawberry. Let's call the whole thing off. China. Tomato. That's called a bagel. But oh, if we call the whole thing off, then we must part. And oh, if we ever part, then that might break my heart. Oh, so if you like pajamas, like pajamas. I'll wear pajamas. You got pajamas. Oh, Franskal. Ella, Ella. Ella is er in het Frans. En het gaat natuurlijk over Alistair Gerald en die hoorde hiervoor bij Jazz is niet eng. Terug naar de jaren 90. Venus, Bananarama. Hier bij ZFM waar het 20 voor 10 is. Ja, nou, hier bij ZFM. En dan gaan we het toch weer even over de Formule 1 hebben. Er staat een leuk bericht op NH eh, Nieuws. Met eh, de eigenaar van Pole Position in de Kerkstraat, Ferry Verbrugge. En eh, ze hebben met hem gesproken over de voorbereidingen. Dus dat start ik even voor je in. En dan kun je gewoon even meeluisteren. Wat NH gemaakt heeft van dit interview met Ferry ik moet er nog steeds een winnaar over gaan. Dus het moet eerst maar eens gebeuren. Op deze winderige januaridag valt er weinig van te zien. Maar achter de schermen maken de Zandvoorters zich op voor de Dutch Grand Prix. zo ook bij de racewinkel van het dorp. Ja, ja, tuurlijk. We hebben heel veel ingekocht. Eng veel, dus eh, het wordt heel spannend. De spullen voor de Grand Prix in Zandvoort worden eind maart geleverd. Maar Ferry krijgt er al wel veel vragen over. Je wordt er gek van. Ja, ik heb de twee jongens hier eh, werken en eh, eh, die werden er ook helemaal geen Iedereen vraagt naar de Formule 1. En op een gegeven moment ja, ze hebben allemaal 20, 30, 40, 50 keer op een dag hetzelfde verhaal verteld. En ik snap het wel, hè, dat, maar goed, op een gegeven moment denk je, jee, laat het nou maar gebeuren. Ferry kan al wel verklappen dat er ook een Max Verstappen Formule 1 wagen komt met een Zandvoorts tintje. Ik weet dat het komt. Eh, ze zijn er nu al heel druk mee. En dan krijg je echt helemaal met Zandvoort met de vlag erop. Dat zit eraan te komen. die kunnen mensen pas kopen rond deze tijd volgend jaar. Nog even geduld dus voor alle liefhebbers. Moet je winkel straks ook helemaal spik en span zijn voor de Formule 1? Of is dat eh, altijd nou. spik en span hier? Wij zijn altijd een beetje een rommelig zaakje. Dus het moet ook een beetje rommelig blijven. Anders past het niet meer bij ons. Dus het moet niet te netjes. En of er ook dubbele omzetten gedraaid gaan worden begin mei, dat moet Ferry nog maar zien. Ik heb geen idee. 90 weer. Ja, dus we gaan we heen en weer hier bij ZFM in de ochtend. Nu gaan we naar The Outcast. Ook een leuke plaat weer. Echt, sommige dingen hoor je gewoon veel te lang niet. The Way You Move. Outcast. Hier is die bij ZFM waar het 10 voor 10 is bijna. ready for action. Nip it in the bud, we never relaxing. Outcast is everlasting, not clashing, not at all. But see, my went to do a little acting. Now that's for anyone asking. Give me one rip, drip, drop. There goes an orgasm. Now you the side of your face. We tapping right into your memory bank. Thanks. So click at the ticket, let's see your seatbelt fasten. Trunk rattling like two midgets in the back seat rattling. Speaker box vibrate the tag, make it sound like aluminum cans in a bag. But I know y'all wanted that 808. Can you feel that BASS bass? But I know y'all wanted that 808. Can you feel that BASS bass? All and The girls all pause with glee, turning left, turning right. Thought they looking at me, but I was looking at them. There, there, on the dance floor. Now they got me in the middle, feeling like a man especially the big girl. Big girls need love too, no discrimination here, squirrel. So keep your hands off my cheeks, let me study how you ride the beat, you big freak. Skinny, slim women got the so within them you can them lift them, them give them something to remember. Hell out timber when you fall through the chop shop. Take a deep breath and exhale. Your ex male friend boyfriend was boring as hell. Well, let me listen to the story you tell, and we can make moves like a person in jail on the low. gehad. I like the way they move. En je hoort er al op de achtergrond. De grote ster van de Grammys. Billie Eilish. Hier is ze. Met nog 8 minuten te gaan tot 10 uur. Animals, evidence. Pearly gates look more like a picket fence. Once you get inside them. Got friends but can't invite them. Hills burn in California. My turn to ignore you. Don't say I didn't warn you. All the good girls go to hell. Cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise, and heaven's out of sight, she'll want the dead. at you, needing me. You know I'm not your friend without some greenery. Walking wearing feathers, Peter should know better. Your cover up is caving in. Man is such a fool, why are we saving him? Poisoning themselves now, begging for our help. Wow. Hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya the good girls go to hell. Cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise, and heaven's out of sight, she'll want the devil. Billie Eilish, de ster van de Grammys. Hier bij ZFM. Ja, en dan één plaat voor tien, dan weet je het, hè. Dat wordt de meezinger. En hier is hij vanavond weer. Hazes, het kan er maar één zijn. Die grote klassieker. En je hoort hem hier. Tot de klok van tien. Ze lag slapen. Vroeg haar gisterenavond. Wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij Ze knikte wel van ja Maar zij kent mij Oh yeah Nu sta ik voor je Ben weer blijven hangen In de kroeg Zo'n nacht, ze weet het, heb ik nooit genoeg was het. was alles wat ze vroeg. Wat je vroeg. Want zij gelooft in mij. Zij ziet toekomst in ons allebei. Ze vraagt nooit, maak je voor mij vrij. Of ze weet André Haas is onze meezinger. Zo, en dan is het tien uur. Bijna nog een minuutje. En uh, zit dus voor mij weer op. Ger is op vakantie, dus eh, die hoor je morgen niet. Ik ben er maandag weer. En eh, mocht je nou vrijdag niks te doen hebben... je kunt even naar de rotonde gaan bij het uh, Juttersmuseum. En dan kun je met z'n allen om 11 uur zwaaien. Want dan is het, is het Brexit. Dat wordt nog georganiseerd aanstaande vrijdag. En voor de rest wens ik je alvast, terwijl het woensdag is, een heel fijn weekend.